Dit is Renate Evers met het NOS Jura. Steeds meer ongelukken en bijna botsingen door onoplettendheid. De telefoon en muziek in de oren spelen daarbij een belangrijke rol. Volgens HTM maken trambestuurders in de stad elke dag gemiddeld 40 keer een noodstop. De directie wil dat er landelijk actie wordt ondernomen omdat het probleem in alle grote steden speelt. Het Haagse OV-bedrijf vindt dat de alarmbellen en knippenlichten bij oversteekplaatsen overal hetzelfde moeten worden, zodat er geen onduidelijkheid is. Na de Tweede Kamer is gisteravond ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het bevriezen van het eigen risico voor volgend jaar. Het bedrag blijft 385 euro, zoals de vier partijen die aan het formeren zijn hadden gevraagd. Het nog zittende kabinet had eerder gezegd dat het eigen risico zou stijgen naar 400 euro, maar minister Schippers kwam de onderhandelende partijen tegemoet met een spoedwet. Die wet moest voor 1 oktober zijn aangenomen om voor volgend jaar nog iets te kunnen veranderen. Hoogopgeleide vrouwen met een flexcontract kiezen minder snel voor gezinsuitbreiding dan vrouwen met een vaste baan. Ze lijken hun kinderwens uit te stellen tot ze de zekerheid hebben van een vast contract. Zo blijkt uit onderzoek van het CBS. Ze willen eerst hun carrière op orde hebben voor ze aan kinderen beginnen. Laagopgeleide vrouwen met een flexcontract worden vaker zwanger. Zij lopen volgens het CBS een groter risico op armoede. Vakbond CNV maakt zich zorgen over de invloed van flexwerken op het gezinsleven. Zo'n contract biedt vrouwen en hun partner te weinig zekerheid om een gezin te stichten, vindt de bond. Het weer in de loop van de dag breekt de zon op veel plaatsen door en vanmiddag wordt het zo'n 20 graden.